Goeiemorgen. Nou, gelukkig eh, nieuwjaar zou ik zeggen. Hè? Laten we daar maar eens mee beginnen. Namens eh, de hele crew van uh, eh, GoFM. Dus ja, wel fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je geen hoofdpijn hebt van de champagne van afgelopen avond. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik ga je meenemen tot 12 uur met heerlijke muziek om nou, nieuwjaarsdag dus goed te beginnen. En ik zie aan de weerkaart dat het het warmste nieuwjaar is van heel lang. Dus eh, ze zeggen zelfs een record mogelijk, maar dat weten we pas natuurlijk in de loop van de middag. Goed, terug naar de muziek. Paul McCartney en zijn Wings, with a little luck. Dat wensen we je natuurlijk het hele jaar. Goedemorgen. En blijf bij me tot 12 uur. twee legendarische nummers op deze zondagmorgen, ja, 1 januari. Een eh, prachtig nummer van Paul McCartney samen met zijn Wings en With a Little Luck. En ABBA met One of Us. Natuurlijk, ja. Het is hier lekker rustig in de studio, ja. Mijn collega's zijn voor deel aan het uitslapen, het publiek hier ook. Dus eh, ja, we zitten hier maar met z'n tweetjes in de studio. Heel, intiem. En misschien ben jij ook nog maar net wakker omdat het gisteravond laat was en eh, het vuurwerk eh, nog in je oren zit of de champagne nog op de lippen eh, proeft. Ja, zou zomaar kunnen. Of misschien kijk je uit over een tafel vol met rommel en poedersuiker overal. Zou zomaar kunnen. Ik hoop dat de show hier op GoFM je vandaag de dag doorhelpt. En je goede voornemens helpt te verwezenlijken. In het begin althans van dit jaar. En dit jaar begint natuurlijk met de winter. En die was lang, volgens Willeke Alberti.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 Eerlijk is eerlijk. Je hoort het wel hier bij uh, eh, GoFM natuurlijk. En Willeke Alberti met De Winter Was Lang. Straks, over een minuut of tien of zo, dan gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging, zoals altijd, gewoon de straat op hoor. Eh, kerstvakantie of niet, maakt allemaal niet uit. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u, waar droomt u vaak over? Mooie antwoorden komen eraan.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 try and at times a jealous fool. And every thoughtless thing I've done keeps coming back to haunt me. Because you took each one And as I realize that it's my fault. Wishing I could change the way things are. hoop niet dat je ergens spijt hebt eh, vandaag. Zeker niet op de eerste dag van het nieuwe jaar. Lijkt me nergens over gaan trouwens. Nu al spijt hebben ergens van. Het lied gaat er wel over hoor, van Teach In hier bij GoFM. 1980 alweer. En Backstreet Boys en Incomplete. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ook deze nieuwjaarsdag. Ehm, het is eh, het begin van het jaar. En u eh, heeft vast goede voornemens. Maar maakt u die ook waar? En droomt u er dan ook wel eens over, zou ik maar zeggen? En waar droomt u dan over? Een eh, toch wel intieme vraag van Jeroen Vergent. En hier zijn uw antwoorden. Waar droomt u vaak over? Over een meter sneeuw, daar droom ik van op deze tijd van het jaar. Een meter sneeuw? Ja, lekker toch? Ja, Oh, een wensdroom? Ja, ja, ja, ja. Een positieve droom. Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, het kan ook een angstdroom zijn. van die nee, nee. Ook vind het heerlijk sneeuw. <laughs> nee, nee, nee. Maar een meter, is dat niet wat veel? Misschien wel, maar ach. Je moet je lat hoog leggen, toch? Dan moet u echt van tevoren ook boodschap in huis halen. Neem ik. Heb ik altijd. Altijd in huis. En als ik het niet heb, dan ga ik er dwars doorheen. <laughs> <laughs> Al is het midden in de nacht. Ja, nou, dromen doe ik eigenlijk nooit. Maar eh, ik, ik droom dat ik eh, nog lang gezond oud eh, kan blijven. Ja. Oh ja? Ja. hey, maar hoe manifesteert zich dat dan in een droom? Ehm, nou ja, ik, ik droom niet, dus ik eh, geef maar gewoon een antwoord. Het is een wensdroom? Een wensdroom, een ja. Een wensdroom, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Lukt het? Eh, ja, ik, eh, ik, ik word volgend jaar 70 en ik ben nog fit, ja heel erg fit, als ik het mag zeggen. Ja. Waar droomt u vaak over? Nou, ik moet eh, zeggen, ik hoor altijd dat iedereen droomt. Dus ik zal ook dromen, maar ik ben me iets minder van bewust. Want ik slaap. dus heerlijk, hè, als je slapen kan. Dus, eh, maar ik, ja, dat weet ik niet of het beter is. Maar, eh, dus, maar ik heb wel heel erg gedromen van. van van mooie dingen natuurlijk, wie niet? Mm-hmm. en ik eh, hoop vanzelfsprekend in een, eh, in een wereld, want we hebben een bijbelschool, zij is van dromen van de angsten bevrijd. Ja. En ik hoop, hoop dus het eh, diep verlangen dat heel veel mensen die nu depressief zijn, die niet zo goed in hun vel zitten, mm-hmm. dat die echt omarmd worden door de mensen om hun heen. En dat de mensen om hun heen, maar ook die mensen zelf, echt door, ja, de, gegrepen worden door de liefde van God. Dat is wat ik zo hoop. En dat ze gewoon weer opkrabbelen en weer meer eh, hoopvolle toekomst gaan ervaren. Dat is echt mijn verlangen. En ik weet dat dat bij God te vinden is. En ik zou ze er wel in willen drammen. Maar ik weet dat dat niet gaat. ja, <laughs> dus maar dat, eh, dat, dat, hoop ik echt. Dat, eh, want de Heer Jezus die brengt zoveel leven. Mhm. Ik zat, sprak net nog met een meneer hier op straat. En ik zeg, het is geen religie beste meneer. En het is echt liefde wat God is. En de Heer Jezus houdt zoveel van ons. Waar droomt u vaak over. Ja, dat is ook niet. Laat ik de zeggen, ik kom net bij Primera vandaan. Misschien een oudejaarsloterij winnen, eh, weet je ah. veel. Hè? Ja, de oudejaars, dat is wel een leuke. <laughs> ja, toch? Die gaat er de 31ste natuurlijk uit dan, hè, die prijs? Ja, is goed is wel. En wat verwacht u? Eh, meestal niets. Meestal niet? Nee, ik kan alleen maar meevallen. Het is, het is één prijs van 30 miljoen of zoiets? Of ja, er zitten ook nog kleinere prijzen bij. Oké is... Uh... Stel je voor dat je 30 miljoen wint. Ja, ja, ja. <laughs> nee, nee, nee. Ehm, maar heeft u ooit wel eens iets gewonnen? Nou, nee, niet, echt uh, grote prijs of zo. Nee, nee, nee. nee. Een kleine prijs? Klein, prijs, ja. Klein geldprijs of zo met de, met de loterij. Maar niet, niet dat ik eh, zeg van ik kan stoppen met werken. En als u die loter koopt, dan droomt u eigenlijk nou nee hoor, ik droom er niet over. Nee, <laughs> nee. toch niet. Nee. dus het is meer voor de lol. Waar droomt u vaak over? ja, ik droom altijd heel verward, moet ik zeggen. Eh, ja. Meestal kan ik het me ook niet herinneren. Ik, eh, ja, ik ben bang dat het dan dingen zijn als ik moet ergens heen en ik kom er maar niet. Maar... Ja, ja, dat zijn <laughs> van die dromen. Ja, dat zijn van die dromen. en dat herinner je je ook, ja. ja. ja. Ja, want mijn terugkerende droom is dan. Ja, dat is echt heel raar eigenlijk best wel. Dat komt echt steeds terug, al jarenlang. De laatste dag van de vakantie, waar dan ook, in Nederland, buitenland. En dan alles in moeten pakken en naar huis gaan. Ja, een beetje afscheid nemen van de vakantieplek. Dat blijft eh, eigenlijk eh, terugkeren, een terugkerende droom. Ik droom verschrikkelijk veel. Ja? Ja. Het is eh, niet precies te vertellen. Ah. Nee, ik weet het gewoon niet. Dus dat is gewoon... Soms komen er mensen in voor waar ik nooit van mijn leven aan denk. En in hele vreemde situaties. Ja, ja. Het is altijd een beetje een... ja, de meeste dingen zijn vervelend. Ik wou net, ik wou net gaan vragen, is het vervelend? Of... Nee, nou ja, meestal is het wel vervelend. En, Terwijl eh, ik niet negatief in het leven sta, juist niet. Maar nee, maar dus, de is afreageren. Dus ja, ja, ja, ja, Ik weet niet wat het is. Hoe akeliger de droom, hoe positief je in het leven staat, denk ik zelfs. Precies andersom dan, hè? droom is dan eh, Ja, kan ik geen eens wel eh, direct antwoord op geven. Maar ik ga wel mee met erover nadenken. <laughs> Waar droomt u vaak over? Oh ja, ik weet het dat nou. ik eh, minder eh, ga zeuren. Ja. Minder ga zeuren? Ja, ja, dat is een grootste droom. Oh, ja. en niet voor mij, hè? Kom niet voor mij. <laughs> hoe, hoe zit dat? <laughs> nou, hij vindt dat vrouwen te veel klagen en zuuren. Oh. <laughs> ja, ja. Dus een wensdroom dat u zegt van nou eh, niet zo zeur. Van iedereen. Ja, oh, niet alleen van mij. Weet ik niet, weet ik niet. Nee, maar nou. is dat iets waarvan u, Van u... Nee, nee. Dat is een andere droom. Oké. Nou, dromen zijn, ja, gezond blijven gezond zondaar. Ja. Maar er is troost en liefde bij God. En als mensen dat gaan weten, dus dat. Ja, dus. Hartstikke goed. Dat is mijn, mijn droom, dat heel veel mensen dat gaan horen. Dat is een, een En gaan weten ook echt in hun hart. Want maar... jou horen kan je, maar als je er niks mee doet, dan... Uh, ja. Wow. Hartstikke mooi. Ja, nou, bedankt. voor de reactie. Toppie. <laughs> Hartstikke mooi. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dream. need some lips to feel next to mine.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 I don't want you to worry baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need your love so bad. de slijper van de vorige eeuw. Zou je rustig kunnen zeggen. Een slijper van Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad. De flipside van eh, deze single was Albatross. Ook een hele grote hit en ook heel prachtig. Ja, je hoort het allemaal hier bij GoFM op deze nieuwjaarsmorgen. Everly Brothers hoorde je ervoor met All I Have To Do Is Dream. Tja denk bij jezelf, hé, hey, je draait weinig kerstmuziek. Ja, we zijn dit wel een beetje beu hoor, na een paar weken kerstmuziek hier bij Go. Dus vandaag, op deze nieuwjaarsmorgen, hebben we maar even de kerstmuziek gelaten voor wat het is. En doen we wat liedjes waarvan je denkt, hé, hey, die hebben wel een boodschap. Zoals deze van Tom Clay, een prachtige. Luister vooral goed naar de tekst. Samen met de Blackberries maakte hij dit nummer heel lang geleden. What the world needs now is love, sweet love. is segregation? I don't know what segregation is. Uh, what is bigotry? I don't know what bigotry is. What does uh, hatred mean? I don't know what it is. Uh, what is uh, prejudice? Um, I think it's when somebody's sick. Rise and shine, boys. One, two, three, four. One, two, three, four. your head out. let your out. I don't know, but I believe. by here. I can see many, many motorcycles coming by now, police motorcycles. Just heard a call on the radio for all units along industrial to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man spread eagle over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital. We interrupt this program to bring you a special bulletin. Dallas, Texas. The Flash, apparently official, President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Anybody here seen my old friend Martin? Can you tell me where he's gone? He's freed a lot of people, but it seems the good they die young. Difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live. No one can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed. majority has just sent me a message that we've been here too long already. So, uh, my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Senator Kennedy has been Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Oh my God! Senator Kennedy has been shot. Director Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. Get the gun. Get the gun. Get the gun. Stay away from the gun. His hand is frozen. Take a hold of his thumb and break it if you have to. Get his thumb. All right. That's it, Raper. Get it. Get the gun, Raper. Hold him. Hold him. We don't want another Oswald. Like it or not, we live in times of danger and uncertainty. That is the way he lived that is what he leaves us. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today. Pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times, in many parts of this nation, those he touched and who sought to touch him. Some men see things as they are and say, Why? I dream things that never were and say, why not? segregation is? Uh, what is bigotry? I don't know what bigotry is. What does uh, hatred mean? I don't know what it is. Uh, what is uh, prejudice? Um, I think it's when somebody's sick. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor wat een heerlijk ontspannen momentje met eh, natuurlijk Wim Sonneveld, het dorp. En voor Tom Clay en de Blackberries met What the World Needs Now is Love Sweet Love. Een, eh, ja, een historisch nummer ooit. Want je hoorde daar een aantal zaken even bij komen die eh, ja, toch wel indruk hebben gemaakt in de geschiedenis. Goed, het loopt alweer tegen 11 uur op deze nieuwjaarsdag. En wij beginnen hier eh, weer aan een oliebol. Want er zijn er nog een paar over van gisteravond. En eh, wie heeft ze gebakken, jongens? Um, hey, waar komen... Oh, nou ja, het <laughs> wordt wat gezwaaid. Maar ze komen hier van een lokale bakker. En ze zijn nou nog hartstikke goed te doen. Helemaal niet uitgedroogd na een avond. Dat is toch wel opvallend. We smullen hier dus gewoon lekker door. En intussen nog iets moois van Boyzone, Father and Son. Goedemorgen als je er net bij komt. Jij bent bij Go op deze nieuwjaarsmorgen.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 Ik ga er even van tussen, een paar minuutjes maar. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Gaan we weer lekker veel muziek draaien. En er is ook opnieuw een reportage van Jeroen van Gent. Want hij heeft zijn best wel heel erg gedaan de laatste tijd. Dus, dat ga je zo meteen horen. Na onder andere dus het nieuws, de mededelingen. Maar eerst een hele mooie van Neil Diamond. Hier is hij met Hardlight. Tot zo. I want you to stay next time. Though sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. A friend is someone you need. now that he had to go away. I still feel the words that he might say. Turn on your heart light, let it shine. on your hard light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the for home. Cause everyone needs a place. home's the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call the world to see. Turn on your hard light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride. most excellent place of all. But I'll be right turn on your